zodat ze volgend jaar kunnen meedoen aan de verkiezingen... Dat heeft de ambassadeur van Birma bij de Verenigde Naties gezegd. Om hoeveel politieke gevangenen het gaat en of oppositieleidster Aung San Suu Kyi daarbij zal zijn, wilde hij niet zeggen. De toezegging komt aan de vooravond van een zitting van de VN-veiligheidsraad... waarin secretaris-generaal Ban Ki-moon verslag uitbrengt van zijn reis naar Birma eerder deze maand. Hij had daar op vrijlating van politieke gevangenen aangedrongen. Een verzoek om Aung San Suu Kyi te spreken te krijgen werd afgewezen. De ruimtevaartorganisatie NASA heeft de lancering van Space Shuttle Endeavour opnieuw uitgesteld. Net als gisteren en eergisteren maakten onweersbuien rond Florida de lancering onmogelijk. Met deze vlucht van de Endeavour zouden zes Amerikanen en een Canadese naar het internationale ruimtestation ISS reizen... om het laatste deel van een soort veranda te plaatsen. Daarop kunnen proeven worden gedaan waarbij direct contact met de ruimte nodig is. Het was de vijfde lanceerpoging. Donderdag probeert de NASA de Endeavour opnieuw te lanceren. De Engelse voetbalbond heeft Newcastle United verboden om volgende week zondag een oefenwedstrijd te spelen in Utrecht tegen FC Utrecht. In hetzelfde weekend speelt aartsrivaal Sunderland in Amsterdam en de bond is bang voor een confrontatie van supporters van beide clubs. Vanwege de rivaliteit tussen de supporters moeten de twee clubs in eigen land altijd minstens 150 kilometer bij elkaar vandaan spelen. Burgemeester Cohen van Amsterdam dacht erover de komst van Sunderland te verbieden... De Engelse bond heeft nu besloten die club toestemming te geven... omdat deelname aan het Amsterdam-tournament eerder vastlag... en er al kaarten zijn verkocht aan supporters. FC Utrecht is verbaasd over dat besluit.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 I don't think that I can take it anymore its crazy war. look at the clouds across the moon. Here in the night, I just hope and pray that soon, oh, darling, you'll hurry home to me. I'm sorry to interrupt your conversation, but we are experiencing violent storm conditions asteroid belt at this time.